uur. in Boekraat met het NOS Journaal. Vijf politiemensen uit Noord-Limburg die onlangs definitief werden ontslagen... vechten dat ontslag aan bij de rechter. In een interview met de Telegraaf vertellen ze dat ze uit zijn op eerherstel. De vijf agenten zijn ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim... Waaronder intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden. In hun besloten WhatsApp-groepen gingen ze te ver, erkennen de agenten zelf ook. Maar omdat leidinggevenden ook in de groepen zaten en er niets van zeiden... vinden ze dat ze te zwaar zijn gestraft. De jongen van 17 die ervan wordt verdacht dat hij twee demonstranten heeft gedood in de Amerikaanse plaats Kenosha is uitgeleverd. Kyle Rittenhouse zat vast in zijn thuisstaat Illinois en bestreed zijn uitlevering aan buurstaat Wisconsin waar de schietpartij plaatsvond en hij voor de rechter moet verschijnen. De jongen zou eind augustus twee demonstranten hebben gedood bij ongeregeldheden. Die waren het gevolg van het neerschieten van Jacob Blake door de politie in Kenosha. Blake raakte daarbij permanent verlamd vanaf zijn middel. Het dodental in de Turkse stad Izmir na de aardbeving van gisteren is opgelopen naar 24. Meer dan 800 mensen raakten gewond, van wie er 25 in zorgelijke toestand op de intensive care liggen. Reddingswerkers zoeken in de resten van ingestorte gebouwen in Izmir nog altijd naar overlevenden van de aardbeving. Turkse media melden dat twee kinderen vannacht levend onder het puin vandaan zijn gehaald. De aardbeving had een kracht van 6,7 en maakte ook op het nabijgelegen Griekse eiland Samos slachtoffers. Daar kwamen twee jongeren om het leven toen ze werden bedolven door een omvallende muur. Het weer. Overdag zonnige perioden en met zo'n 16 graden zeer zacht.